Minstens twaalf mensen raakten gewond. Op de militaire basis Fort Hood openden zeker twee en mogelijk drie schutters het vuur. Het is niet duidelijk of de doden en gewonden burgers of militairen zijn. Op de basis is een klopjacht gaande op de schutters. Amerikaanse media melden dat één dader is opgepakt. De Nederlandse ambassades moeten inkrimpen. Daardoor zullen Nederlanders in het buitenland soms op minder hulp kunnen rekenen. Minister Verhagen moet bijna 400 voltijdbanen op zijn ministerie schrappen vanwege bezuinigingen. Een kwart van die banen verdwijnt waarschijnlijk bij de ambassades en consulaten. Het RIVM heeft het gebruik van een partij vaccins tegen pneumokokken voorlopig verboden. Dat gebeurt vanwege het overlijden van drie baby's kort na hun inenting. Volgens het RIVM is er geen enkele aanwijzing dat hun dood te maken heeft met de inenting. Het heeft het besluit daarom genomen uit voorzorg. De betrokken vaccins kwamen allemaal uit één partij. Bij een scheepsongeluk tussen Hongkong en Kanton zijn twee Nederlanders om het leven gekomen en twee anderen gewond geraakt. Volgens persbureau Reuters zaten ze op een veerboot die in aanvaring kwam met een vrachtschip. Voor zover bekend zijn de twee Nederlanders de enige doden. De Palestijnse president Abbas is niet herkiesbaar bij de verkiezingen in januari. Reden is dat de vredesbesprekingen met Israël vastzitten. Ook verwijt Abbas Amerika dat het niet meer doet om de bouw van Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever te stoppen. De termijn van Abbas liep begin dit jaar af, maar door de onderlinge verdeeldheid zijn er nog steeds geen verkiezingen gehouden. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies vannacht en morgen enkele buien. Morgen ook af en toe zon en maximaal rond 10 graden.